Zes leden van het team gaan proberen de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp in Libië te identificeren. Over het aantal Nederlanders dat is omgekomen bestaat nog steeds geen volledige zekerheid. Er zijn 103 doden, van wie mogelijk 61 Nederlanders, maar dat kunnen er ook een paar meer of minder zijn. Volgens een lijst van luchtvaartmaatschappij Afrika Airways waren er zeker 58 Nederlanders aan boord. Van 19 mensen is de nationaliteit niet vastgesteld. De enige overlevende van de ramp is een jongetje van acht dat Ruben of Robin heet. Twee mogelijke familieleden van het kind gaan mee met de vlucht van buitenlandse zaken. De bedoeling daarvan is dat er bekende gezichten aan zijn bed staan als hij bijkomt. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er goede aanwijzingen voor de identiteit van het jongetje, al staat hij nog niet voor 100% vast. In Frankrijk is de 63ste editie van het filmfestival van Cannes geopend. De openingsfilm is Robin Hood met Russell Crowe in de hoofdrol. In de Franse badplaats strijden 18 films om de Gouden Palm, een van de belangrijkste internationale filmprijzen. Italië boycott het filmfestival. De regering is boos omdat er een kritische documentaire wordt vertoond over de gevolgen van de aardbeving bij L'Aquila. Volgens de minister van Cultuur worden Italianen belachelijk gemaakt en is de film een belediging voor het volk. Het filmfestival in Cannes duurt 12 dagen. Atletico Madrid is de winnaar van de Europa League. De Spaanse voetbalclub versloeg in de finale het Engelse Fulham na verlenging met 2-1. De Uruguayaan Diego Forlan maakte in Hamburg beide doelpunten voor de club uit Madrid. Hij maakte na een half uur spelen de 1-0. Vijf minuten later scoorde Simon Davies voor Fulham de gelijkmaker. In de 116e minuut maakte Forlan het winnende doelpunt voor Atletico.